Dat betekent bijvoorbeeld nu geen huizen bouwen op plekken die later nodig zijn om water op te slaan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon is een hoge commandant van Hezbollah gedood. Volgens persbureau Reuters is het de hoogste Hezbollah-commandant die om het leven is gekomen... sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Bij de aanval in Libanon vielen in totaal vier doden. De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpveeps. Een meerderheid steunt een motie daarover van CDA en NSC. Veeps bevatten niet alleen nicotine, maar ook andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt, is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Paus Franciscus zou zich in besloten kring opnieuw denigerend hebben uitgelaten over homoseksuelen in het Vaticaan. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gebruikte hij net als vorige maand een woord dat zoiets betekent als flikkerbende. Hij zei dat het beter zou zijn als jonge mannen met homoseksuele neigingen niet worden toegelaten tot de priesteropleiding. De Franse zangeres Françoise Hardy is overleden. Ze was een muziek- en stijl-icoon van de jaren 60. Haar grootste hits waren Tous les garçons et les filles en Comment te dire adieu. Françoise Hardy leed al een tijd aan kanker. Ze was 80 jaar. Erik ten Hag blijft aan als coach van Manchester United, melden Engelse media. Vanwege de matige resultaten in de Premier League stond zijn positie ter discussie. Maar er zou nu toch zijn besloten om hem te behouden. United eindigde op de achtste plaats in de competitie, maar won wel de beker. Het weer overdag schijnt de zon geregeld, maar er valt ook wel een bui. In de middag blijft het in het westen van het land zo goed als droog. Het wordt 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat weer file op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Door de werkzaamheden bij Purmerend is er maar één reis ook open.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 Nederland moet zich beter voorbereiden op een toekomst met wateroverlast. Volgens een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... zijn er daarom fundamentele keuzes nodig over waar het water naartoe kan. Dat betekent bijvoorbeeld nu geen huizen bouwen op plekken die later nodig zijn om water op te slaan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon... is een hoge commandant van Hezbollah gedood... Volgens persbureau Reuters is het de hoogste Hezbollah-commandant... die om het leven is gekomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. De Franse zangeres Françoise Hardy is overleden. Haar grootste hits waren Tous les garçons et la fille en Comment te dire Françoise Hardy leed al een tijd aan kanker. Ze was 80 jaar. Het weer, de zon schijnt geregeld vandaag, maar ook een bui bij 14 tot 16 graden. flash of turquoise blue laces A little hand clap for some funk faces And make your body move in the following places Goes up your back and then down your spine And when it hits your head Okay then back to base heads Dance like you just won at the Special Olympics I got the root box of the back of a spaceship So sick something you will find back to spaceship Take both pills, fuck the matrix Jack those jills, shaky playtex Rock three stripes, not the A-sex A-D-I-D-A-S Old school cause it's the best Yes TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop I got one design and that's to funk you to the top Know what's on my mind, it's only one thing you will find I got one design and that's to bump it till you drop the so nasty Shake your box Why you so nasty the so nasty you so nasty? Okay, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. Jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop crap gas, grab your card and your lead hat and the bus pass. So you don't sweat much. For a fat lass, grab your root box, cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to walk you to the top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find got your one design and that's to bump it till you drop.